Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. R. Kelly is schuldig volgens een Amerikaanse jury. In een rechtbank in New York oordeelde de jury dat de King of R&B schuldig is aan onder meer mensenhandel... met als doel gedwongen prostitutie, seksuele uitbuiting en afpersing. Je hoort correspondent Lucas Waagmeester. Dat alles gebeurde onder de vlag van het muziekproductiebedrijf van R. Kelly. En met medeweten van een flink aantal van zijn medewerkers. Echt een grote organisatie dus, waaraan hij leiding gaf. Hoewel hoeveel jaar R. Kelly de cel in moet is nog niet bekend. Pas volgend jaar mei doet de rechter daarover uitspraak. Eén op de vijf jongeren is slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen zijn de dupe, heeft het CBS uitgezocht over het jaar 2019. Slachtoffers krijgen te maken met dreiging, maar worden ook echt geslagen en geschopt. Urenlang zaten VVD, D66 en CDA gisteren met elkaar aan tafel om te proberen tot een nieuw kabinet te komen. Uiteindelijk kwamen de onderhandelaars naar buiten met de volgende boodschap. We hebben heel intensief eh, gesproken. Ehm, en we hebben ook met elkaar geconcludeerd dat het zinvol is om woensdag verder te gaan. En eh, afgesproken om eh, daar een beetje zwijgten te doen. En woensdag willen de partijen een knoop doorhakken. Moet je in de buurt van Utrecht zijn met de auto, let dan even op de A12. Die is sinds gisteravond dicht tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug. In verband met werkzaamheden. Die gaan negen dagen duren. Verslaggever Vincent van Rijn onderzoekt de drukte in de omgeving. Even kijken, hoe zit het in die kleine dorpen? Want die maken zich eh, toch best wel eh, zorgen over, over deze werkzaamheden. Komen mensen die daar wonen nog, eh, nog een beetje het dorp uit? Er worden 65 verkeersregelaars ingezet om het sluipverkeer in goede banen te leiden. Het weer, regelmatig zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Al kan er langs de kust een bui vallen. Het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A7, Hoorn richting Zaandam...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 De A12 is de komende negen dagen dicht in de richting Den Haag... tussen knooppunt Oude Rijn en Reewijk voor groot onderhoud. Komt onder meer nieuw asfalt. Morgen wil informateur Remkes de definitieve conclusies trekken over de formatie. Remkes sprak gisteren ruim tien uur lang met onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Het wordt volgens hem in ieder geval niet een van de varianten die zijn voorganger Hamer overwoog. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zon. Alleen in het noordwesten kans op een bui en het wordt vandaag maximaal 18 graden.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 vamos a porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos a yo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, por el mío. soy yo. No te encuentro en Eres posible, no te encuentro de verdad.